Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De EU heeft gelegd. De sancties volgen op een actie van het Syrische regeringsleger van gisteren. Bij de aanval van regeringstroepen op demonstranten in Hama zijn zeker 70 mensen omgekomen. Het was een van de bloedigste dagen sinds de opstand in Syrië begon, in maart. Ook vandaag is het weer onrustig in Hama. De Tweede Kamer wil meer weten over de afspraken die bij de eurotop zijn gemaakt om Griekenland te redden. De Kamerleden hebben vanmorgen een vertrouwelijke brief met aanvullende informatie gelezen van minister De Jager. Maar volgens de Kamer is er nog steeds onduidelijkheid over de garanties aan de Europese Centrale Bank. In het parlementsgebouw in Oslo zijn bij een herdenkingsbijeenkomst de namen van de slachtoffers van de aanslagen van tien dagen geleden voorgelezen. In een toespraak bedankte parlementsvoorzitter Andersen alle hulpverleners voor hun inzet. Premier Stoltenberg riep op tot saamhorigheid en respect en hij zei dat er geen heksiejacht wil op mensen met een andere mening. Ook maakte hij bekend dat 21 augustus een dag van nationale rouw is. Bij de aanslagen kwamen 77 mensen om het leven. In Bari in Zuid-Italië zijn bij schermutselingen tussen de politie en asielzoekers zeker 30 mensen gewond geraakt, van wie 20 politieagenten. De vooral Afrikaanse asielzoekers koelden hun woede over het trage verloop van de asielprocedures. De demonstranten blokkeerden een spoorbaan met grote keien. Langs de rails werd brand gesticht en op een snelweg werd een bus met stenen bekogeld. Er waren honderden asielzoekers op de been. De regering Berlusconi heeft de procedures verscherpt om immigratie te ontmoedigen. Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog bij een temperatuur van 20 tot 24 graden.